Marianne Hageman met het NOS Journaal. De schade van de hevige sneeuwval aan de oostkust van de Verenigde Staten wordt geschat op zo'n 1 miljard euro. Ook zijn er 19 mensen om het leven gekomen, vooral door verkeersongelukken. Intussen komt het openbare leven langzaam weer op gang. In New York mogen auto's weer de weg op nadat gistermiddag een reisverbod werd afgekondigd. Maar de burgemeester heeft de New Yorkers opgeroepen voorlopig hun wagen nog te laten staan. Op veel plaatsen zijn de problemen nog niet voorbij. In Washington komt het Huis van Afgevaardigden deze week niet bij elkaar vanwege het slechte weer. Dinsdag en woensdag zouden er stemmingen zijn, maar die zijn uitgesteld naar 1 februari. En aan de oostkust zitten nog tienduizenden huishouders zonder stroom. Een groep academici van universiteiten als Oxford, Princeton en Harvard vindt dat de Griekse eilandbewoners die bootvluchtelingen hebben geholpen dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede moeten krijgen. In de Britse krant The Guardian zeggen de hoogleraren dat de Grieken die in de frontlinie van de vluchtelingencrisis leven onderscheiden moeten worden. Ze hebben empathie met de bootvluchtelingen en tonen zelfopoffering. Dieven die in Zoetermeer een kluis probeerden te stelen zijn niet ver gekomen. Hun wagen bleek te klein voor de buit. Ze hadden voor het vervoer van de kluis een Toyota Starlet bij zich. De inbraak was bij een school voor dove en slechthorende kinderen in Zoetermeer. De politie heeft daarop heterdaad een man van 19 gearresteerd. Twee anderen zijn nog voortvluchtig. In Heerenveen is schaatser Jan Blokhuizen voor het eerst Nederlands kampioen allround geworden. Blokhuizen won de 5000 meter, hij werd tweede op de 500 meter, de 1500 meter en op de slotafstand de 10 kilometer. Bij de vrouwen won Antoinette de Jong het Nederlands kampioenschap allround. Ook voor haar is het de eerste keer dat ze deze titel wint. Het weer. Vanavond wordt het langzamer zeker droog. Morgen opklaringen en zon. Het blijft dan droog met temperaturen tussen 8 en 12 graden.